de krochten. Een zoektocht naar de wortels van de Nederland. yourself in others. Accept compliments humbly. Give people compliments every day. Feel empathy for others around you. Being sympathetic is a virtue, but don't be a dick about it. Become a good partner. Be loyal and trustworthy. Responsibility is noble. Love is about the effort contemplate the growth of one another. Stay true to yourself, but don't be a dick about it. Raise a beautiful family. Be a loving and nurturing parent. Spend time playing with your kids. Allow your children to make mistakes. Inspire your offspring to be unique. Instill life lessons and a sense of morality. Give instruction and be proud, but don't Think about Make judgments. Don't be judgmental. Be honest, not brutal. Don't lie, but learn how to. Shade the truth when needed. But don't be a dick about it. Develop a dynamic taste in music. Ripen your palates for fine food. Sharpen your eyes to detect art. Nurture a sense of independence Enjoy going to a movie alone. Learn how to be patient. Say please and thank you. Mean what you say. Do what you mean. Just please, whatever you do, whatever happens to you in life, just don't. Just don't be a dick about it. wil even terug naar Joshua. En je komst naar Nederland. Ja. Want hoe ben je hier terechtgekomen? Wat, wat was de trigger om naar Nederland te komen? Het is ook, eh, ja, sorry, ik heb geen kort verhalen. <laughs> ja, dat geeft niet. What I uh, touched upon earlier eh, was um, my life in California, in Los Angeles. Um, na my university period, has my, een van mijn roommates, Ross, is verhuisd naar Arizona. And ik was in terug omdat Bukowski. Not I graduated college. My first job out of, with a degree in psychology, uh, major in psychology, minor in English. So only thing I could think of cleverly was that I could literally fuck with someone's mind you know, literature, psychology, fuck with some, haha, funny. That was, yeah, see, I'm not a best stand up <laughs> comedian. <laughs> but maybe in English, in English it's funnier. <laughs> yeah, anyway, yeah, yeah. I was part, I was, I, I was absolute noted sort for bohemian lifestyle. And so I graduated college and uh, ik uh, to Albany in a heel klein studio apartment, and I kept a band gevonden als a uh, sort of van busboy you know, cleaning up the tables in a, a hotel restaurant, mhm. uh, Holiday Inn in a, in a town vlakbij. Ja. En een gewone dag in dag uit leven op uh, zes uur, zeven uur op mijn werk. En eh, cleaning up eh, breakfast dishes en lunch dishes van people. En dan de middag naar de bar en drinken en herhalen, herhalen, herhalen. <laughs> ja, er is ook, ik denk tijdens deze periode Henry Miller ontdekt. En dat soort uh, tropic cancer, dat mm. Mm-hmm. lust for life, dat uh, gewoon, uh, ik geef op je normale leven en ga naar op zoek naar wat je wil. En dat was short what Henry Miller did, you know. And I thought, fuck it, I'm going, I'm, I'm out. Let's. go. and I spoke with Ross, and I drove out to Arizona, put all my shit in my car, and I drove over three or four days our, uh, from New York to Arizona. Dat was een heel mooi periode. Van de echt eh, cheap hotels, met radio, <laughs> driving through the night, listening to Mazzy Star. You know, that uh, first album from Mazzy Star is mm-hmm. so mooi. Een soort yeah. Easy Rider of zo. Ja, Yeah, nou, ik was niet zo cool, maar <laughs> I, I, had a, a, red Toyota Celica, a little sports car. <laughs> You oh, know? oh, okay, not maar, uh, And then I spent eight months in Arizona, and I worked in... Um, I want. I always wanted to do room service in hotels. Okay. Yeah. The, I think as a, a, young boy, I came across a Penthouse magazine, mm-hmm. and you know, sort of porno blog, and yeah. in the Penthouse had you the forum. It's the letters. That's okay. yeah, supposedly yeah, yeah. mensen schrijven naar de magazine. Ja. Met der, Voor advies av- Nou, niet advies, maar meer over de avonturen. Oh, Seksual okay. avonturen. Ja, ja. So, ja. misschien as a young man take ik aim where it was... ja, uh, de, de verhaal was, niet mijn verhaal, maar de verhaal in de blad was... <laughs> ik word laat in de, in de hotel en word ik eh, in de roomservice en moet ik dit of dat brengen naar de kamer. En ik doe de deur open en staat de vrouw open. Ze, zijn de, borst vol uit eh, de, de, de, robe en de nightgown. En ik ga binnen en zij mij uitgenodigd om wat te drinken. En, en hebben lekker gevraagd en zo. En zo. En that's what I want to do in my life. <laughs> was your dream? <laughs> So I thought, weet je wat, ik, ga, ik wil roomservice doen. Ik en is het gelukt? We'll get there. <laughs> don't jump, eh, there, don't jump in it, Op één dag, riding along Sunset Boulevard, and there ineens zag ik de Chateau Marmont. En ik dacht, oh wow, that plek. I'm gonna get a fucking job there. I got a job at the Chateau Marmont. ineens was ik, ik zag iedereen. Like all the rock stars, yeah. my, that, all the LA people, everything, music schrijvers, dingen, weirdos, drug addicts, all this was there for my nose. Het was echt gek. Um, en dan op 24 augustus ik was aan dienst in room service, maar je doet ook de lobby in de terrace business, gewoon bediening. Ja. Mm-hmm. En er was een heel mooie vrouw. Zij zit alleen op de terras. En ik zei, goedenavond, eh, ik ben Joshua, eh, what can I get for you tonight? En ze begon met een glas wijn en, we, en, ik breng een glas wijn. We beginnen te praten en zei Victoria. En zij is, ehm, ik weet, in, uiteens komt er vrouw uit, zij is ook van Queens, New York. Oh, maar zij is, it's her birthday. Like, oh, it's my birthday today. For before. oh, wow. So zij is alleen, een bit lonely. It's a birthday. ik denk, heb je iets van LA gezien? Nee. Wil je met mij wat drinken? Ja. Yeah, work. Oké. Okay. <laughs> so, na mijn work, we gaan out. Even naar een Irish bar. Dus zitten drinken en kletsen. En zij mij vertelde, zij woont eigenlijk niet in Queens, maar ze woont in Harlem, in de Netherlands. Oh. And uh, so praten, praat, praat, En eind van de avond ik breng het terug naar het hotel en wij uh, geven elkaar onze uh, briefadressen. Dus voor address. It's for email, Net voor e-mail eigenlijk. En there was a moment ik was een beetje klaar met de work Again, I want to walk in the shoe. I want to do what Henry Miller did. I want to go to Europe and be surround myself with the freaks, geeks, and weirdos. I want to go up, naar the Mensa, the creative Mensa. Yeah, yeah, yeah. So I had heel veel geld uh, opgespaard. Gewoon gaan. Ja. So I did that. stretched out to the limit, you make it crack. Send that horse round and round the track. I wanna know what you got to say. I wanna know what you got to say. I wanna know what you got to say. I can tell you taste like the sky, cause you look like rain. You look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain goodbye. I came to Harlem, stayed with Victoria, uh, sort in her righteous house in Schalkwijk, waar ze woont. sort of alle Anne Frank woonde ik in de, <laughs> in the in the zolder. you know. En s'nachts moet zij de trap naar boven, zo zij kan naar de wc. Zo ik moet in de grote plastic spa bottles blazen. En then over, it was March, so I remember she would take me up de, achterop op een fiets. so, uh, Victoria is best wel mooi, stevig, een soort van Robert Crumb. Mm je, weet eh, eigenlijk een side verhaal is dat er was een keertje dat ja luister dat Robert Crumb kwam naar de patronaat te spelen met zijn band. Victoria worked toen bij de patronaat als vrijwilliger. Na de optreden zijn al de mensen wil dat hij, hij een speciaal poster laten maken voor de avond. Zo so iedereen tuurlijk wil al de comic liefhebbers wil dat hij gaat tekenen. Nou, Robert Crumb geeft geen handtekenen. Behalve, hij zei, je bent een mooie, grote, stevige vrouw. <laughs> en hij zag Victoria en hij zei, her. heb je ooit de documentary over Chrome gezien? Nee. Hij ziet deze vrouw en wat hij wil is achter op haar rug een piggyback. Oh. En zij, Victoria hebben hem de piggyback van. I wasn't there, maar ik geloof in een het verhaal verhoord. Zij geven hem de best piggyback ride eh, ooit van mijn leven. <laughs> en uiteindelijk hebben zij handtekening op twee posters gedaan. Kijk eens. Eén voor haar en één voor mij. Zij ah. hebben één voor mij gedaan. En zij stuurde naar mij in L.A. Het was echt like, wow, dit is echt tof. um, maar ja, ik zou uh, Victoria en mij... Um, In Schalkwijk, ja. Yeah. zei, take me achter op de fiets. Ja. Yeah. En I'm like, what the fuck? I'm an American kid, let's get in the car. fiets, ja. Gaan we niet rijden in de auto? Nee, achter op de fiets. In de March wind. Ja. Naar Harlem, naar de binnenstad. Ja. Naar de Melkweg, naar de Jeltes. Um, ik in de Yeltes Café. Vroeger was the Yeltes Café so like for my it was like I hung out in the, with the barflies in America. Maar je kwam in de Yeltes Café, rook en al die zwaar heftige kunstenaars en raar eh, lieve <laughs> mensen. En yeah. I was like, what the fuck is this? and <laughs> it was and everything smells different in Europe. Things just yeah? zijn ietsje anders of zo. <laughs> En ik there, daar en de mensen zijn like uh, een van de Eerstavond zit ik in de Yeltes. met Victoria en de goede ex-boyfriend Nico, who came later, a really good friend of mine. En komt eh, een man binnen en, eh, iedereen, en hij zegt tegen mij, eh, wie ben jij? En ik zeg, uh, iemand zegt, oh, he's from Los Angeles. En hij zegt, ah, what, what do you think of our Mickey Mouse country here? So yeah. En uh, was, uh, man heet Pepe Fisher. Pepe from the Jazz Up en Beat Cream en Cheerful Foo Flies. En ik ga op dezelfde avond en met Pepe en andere mensen helemaal op de dak. Ik was zo. I found in Harlem alles dat ik heb in Los Angeles gemist. Cultural center, maar iedereen was cold. iedereen zei, als je zit in een bar, iemand zat naast je en je zegt, hey, hoi, goedenavond. Mens vraagt, wat doe je? Hmm. Niet wie je bent. En in hier in Harlem, wat ik merk, en meteen was mensen vragen, wie ben je? Later was het, wat doe je? Ja. En het ja, maakt ja. niet uit toen, dus 20 wat years ago, doet. Nee. wat je doet. Nee. En het was meteen, I was brought in to this sort of binnen circle. I met the right people at the right time. Mm-hmm. There was iets. Martijn Krijver went on to run the fietsenfabriek and the Pacific Park and knew the Slachthuis 13 and the Voenikstraat toen. I was the bartender by the eh, Yeltes. three months I traveled around Europe just meeting people and spending time in cafes and up and and they would invite me home for dinner. And I would end up in some bar uh, uh, uh in Munich, in München. I remember walking across the street, the guy come the other way, zegt iets tegen mij, begint te praten. Next thing I know, we're in some bar with Russian prostitutes you know, and just kind of weird and like drinking beer there. And it was like, okay, eventually it was like, I'm not supposed to be here. Maar <laughs> niemand doet me niks, uh, niks verkeerd. Geen probleem. Yeah. Maar it was on, go with the moment, flow with, with the people that you meet. and it was echt heel mooi. En dan na drie maanden was ik terug in LA vind ik een andere baan bij de Hotel Bel Air. En daar is room service a really wealthy, you know, I, I did room people. service yeah. with Mar- Margaret Thatcher. You know, that's oh. her shit. Yeah, Kings, yeah. queens, princes, shahs. Yeah, and, mm. Michael Jackson was staying at this hotel. I can see him, it was well there. <laughs> Um, Kevin Spacey, I had my own hashtag Me Too moment with Kevin <laughs> Spacey. before that, it was even that. My, uh, no problem, Kevin. It's okay. He got me stoned and then tried to. Uh, okay, oh, really? You <laughs> know, another story. Another story. Uh, um, my then I Maar hij had toen plannen in zes weken in Europe te zijn, in Turk en Harlem. en ik was back to my people, I uh, was back to the people I knew. And everybody was like, hey, je bent terug. Wow, wat doe je hier? What great. Good, good. Dat was echt tof. En dan was ik eh, terug naar New York, naar mijn ouders. Eén jaar gewoon bij mijn ouders, 28. Work in een chic café, bediening, you know, geld verdienen. So, ik got into yoga, and eh, lifting weights eh, to get me out of the house, zeg maar. and uh, a year and a half there or so, I was like, ah, I'm going back to Harlem just for the summer. I gaan three months, four months out there, dan kom ik to ook figure out my life. And 22 May will be, my. deze aanstaande May is 22 year. and I come in summer. And again, smoke pot, paint, write, drink wine, go for long walks, do listen to music. He was really into Leonard Cohen. I listened to Leonard Cohen and yeah, you know yeah. and Dingich's Dune. And then I ran into Martin Kreiver uh, late night, or uh, twice, twice. Once in the oude postkantoor and once late night op And I had my mij to come have a even kijken the de fietsenfabriek. Okay. it was net open. Yeah. En hij zegt, als ik wil daar werken, ik wil dat je komt vorken. Dus ik ga niet terug. I'll get a job for you. En na drie maanden, ik had een, appartement. Ik had... Uh, you know, ik, ik had dat zomer gewerkt bij Club Nautique eh, in Zandvoort, you know, oh, eh, Ja, Door de down, eh, iedere dag fietsen en s'nachts first terug bij, Yankees, jointje kopen en blowen en dan door de down terug fietsen, you know, echt like in de in big moon en in de regen en de wind en door de down there. En it was echt like this is magic. Voor mij als een Amerikaan, voor maybe voor Nederlanders is qua maybe normaal, whatever. Maar voor mij, dit was echt. Het fietsen bedoel je, en zo door de duinen of zo. De experience, de fietsen, de wind, de openness, de air, de lucht. Ik, kan, ga fietsen naar mijn werk, door de down. van de <laughs> zee naar de stad. Ja, ja, ja. En dan uitgaan of whatever. Het was zo mooi. En dan heb ik eh, op een keertje bezoek gedaan bij de fietsen en, dat, en met Frans Fiets, eigenaar, gesproken en mijn verhaal verteld. En hij is like, en toen zeg ik, heel verhaal. En ik zei, I want to work. He says, you want to work? I said, yeah, I just want to work. He's hij okay, go ahead. Ga je in de koken staan. And yeah, I started working and they helped me with the permits and it's permits problems and other personal issues came into play and became a uh, Svar and moeilijk and the 9-11 happened and life happened and this ah, happened and yeah, that happened yeah, and yeah, And life grew, you know? And that bohemian sort of idea, it's it sort of faded away faded. to a bit more of kind of stability and comfort- comfortability. Yeah, yeah. want to talk wat ouder. Dat ook, you know. En ik was niet meer op zoek. I found okay. it. I, I, honestly, eh, it sounds like a bit cliche, yeah. and I hate to quote someone like hm. Bono, but I found what I was looking for. Ah, okay. <laughs> Hier in Nederland. Yeah, hier in, nou, in Harlem. In Harlem. Maar nu, na 22 jaar, heb ik heel veel contact over met muzikanten en creatieve mensen en lokale mensen dooruit Nederland, Throughout Europa. You know, dat ik... En dat is mooi, ja. Nu voel ik, ik ben thuis. Ik heb, eh, ik heb een heel mooi leven opgebouwd met heel mooie mensen. The Irrational Library name gaat terug naar LA. En terug naar de tijd dat ik ga eh, reizen naar Europe. Ross en ik, mijn roommate van Arizona, Ross uh, uiteindelijk is verhuisd ook naar LA. En wij hebben samengewerkt bij de, bij de eh, Chateau Marmont. Ik heb een baan gevonden. Ja, had vraag over, heb dat wel gelukt over die verhaal uit de... Niet bij mij, maar wel bij hem. motherfucker. Bij hem, ja? had dat is um, maar wij hadden verschillende appartementen uh, toen. En we always gave a name to our apartment. Yeah. Kind of stoned and you think, oh, it, is new. And we had heel veel, we would just paint on the walls or invite people over and we make paintings put on the wall. We had heel veel. Ross was echt een groot fan van Frank Zappa. Okay. Jaco yeah. Pastorius, he was a bass player, jazz bass uh-huh, player uh-huh. too. Yeah. Zo hij had heel the smock in muziek. En ik had mijn I smaak uh, samengebracht. En I introduced him to sort of like Bukowski and Burroughs and stuff like that. Yeah. So we had this, we had an apartment called the Den of Sin, the home of impropriety. Okay, yeah. And uh, like had we, ik had de naam The Irrational Library of Nonconforming Collusion and Musical Mayhem. Oké, okay, een mond vol. Een <laughs> ik heb hij, echt stamp gemaakt. Like, okay. psh, and so you can put up brieven. So when I started traveling, Ross and I would write letters back to mhm. each other, and I describe all type from the desk of the Irrational Library. Oké, okay, ja. Yeah. Toen kwam ik bij de fietsenfabriek en langzamer gaat de eigenaren en de mensen daar mij leren kennen. En dan ineens wisten ik was uh, ja, bezig met gedichten en op toen met eh, tekenen en eh, schilderen. You know, freehand, een beetje à la Keith Haring. Oké. ja. Yeah. nou, Keith Haring had more style, much more nee, okay. inzicht dan ik. Maar, zo so, mij uitgenodigd om een soort van expositie te doen. En dan heb ik eh, ja, eh, poetry reading en een music video met Marcella Kauper, de dochter van Hannes Kauper en Christine um, Persum gedaan. En een musical track met de mensen die ik, leerde kennen uit Madrid, called dark, Another Dark Alley Scenario. <laughs> en dan ik heb een hele expositie gedaan en dan nadat hij mij gevraagd: wil je eigen avondje draaien met you know, bandjes of okay, creatieve yeah. poëzie? I said, yeah, great. Can I call it the Irrational Library? Wow. they're ah. like, yeah, sure, call what you want. So toen begon day. idee, the Irrational Library. Jew. One of my guardsmen is a Dago. One of my secretaries is a Dyke. One of my dry cleaners is a Chink. One of my bartenders is a Mick. One of the guys who wash my car, I call a Spick. One of my gardeners is a Wetback. One of my bandmates is a Camel Jockey. One of my gym buddies is a Gender Fluid Boy. Painters, Pollock, one of my redneck's a redneck. One of my post carriers is a cracker faggot. One of my deli guys is Todd Ed. One of my surgeons is a goop. One of my IT guys I call a poo. And one of my best friends is lesbian Canadian. One of my pharmacologists is a fag. One of my neighbors is an idiot. No, no, let's not make it all about that. And one of the biggest problems facing our society, men and women, are races, are religion not so much as someone is horrible, use language that provokes, but just can't take a fucking joke. But there's some people that are just like fuck, and no amount of lubrication is going to help get that stick out of their bigoted asses anytime soon. En uh, mijn vrouw en ik zeggen uh, tegen elkaar, zullen we misschien wel beginnen voor onszelf? Zij dus komt uit de idee, wij idee van een café, maar horecaregelingen zijn heel duur en heel ingewikkeld. Zo uit de winkel, maar ik kan koffie aanbieden, you know, zoiets. So we dachten, oké, okay, tweede hand, spullen that we love. verder okay. Zo, we begonnen het samen. Mijn vrouw was meer van de Brokante dingetjes, Brabantiërs, eh, billen. Maar eh, was het snel dat mijn ego took over the place qua uh, how it should look and stuff. Maar we merken ook zelf dat zij kan niet... Het plan was dat na een tijdje zij stopt met haar eigen werk en dan gaan we samen doen. Maar dat qua kosten kan niet. Zo, ik was de face of de winkel ja uh, uiteindelijk. en dan uh, eh, kept pushing the tempo with ja the alternative vision en try to fill it up with spullen that ik dacht dat andere mensen wil ook eh, waarderen. nou platen, boeken en ook van dat subculture uitzicht. en ik had gedacht, oh, dit is een leuke plek voor mensen dat alternative mensen. Maar ik zag ook dat alternative mensen kijken door, het raam en weglopen. Maar dan mensen dat je gaat, eh, zeg maar, zien als normalo's, normaal mensen, komen gewoon binnen en zeggen, oh, wow dit is leuk. Vroeger had ik zelf ook dat plaat. Vroeger had ik ook Haneko. Vroeger was het ook, <laughs> wat is het gezellig. Wie ben jij? En ga je gewoon even praten en we hadden altijd biertjes in de koelkast. En we live muziek op de weekend. En het was echt een soort van, ja, en mensen komen van overal. Ineens was het wel over gehoord en gezien en het was echt... <laughs> First vier en half, jaar was echt super leuk. You know, in de laatste twee jaar had ik twee barberen, de Mad Daddies erbij, om te helpen met de huur. En dat was ook superleuk. Maar na zeven en half jaar was ik een beetje klaar mee. just going through the motions. Ik had niet eh, de, toen de winkel begonnen, kan je naar andere kringloopwinkels of marktplaats heel leuk spullen vinden voor niet zo veel geld. En dan doorverkopen ook voor niet zoveel geld. Zo, je hoeft niet de hoofdprijs te vragen voor dingetjes. Nee. Ik vind het ook, I'm no businessman. Zo so, ik vind het leuk dat als mensen iemand, zeg maar, eh, hebben een jong iemand komt binnen en eh, pakt een boek. En ik ga beginnen met de boek praten over Burroughs of Bukowski of zo. En de boek is 15 euro, maar iemand zegt, ja, sorry, ik heb alleen maar 10 euro bij me. En dus ik zeg, oké, okay, fijn. <laughs> ja, ja, Volgende keer ga je woord in de donatiepraat gooien. Maar de winkel was een beetje ook een beetje een time travel eh, <laughs> winkeltje. Je kwam binnen en ik kwam in een heel andere sfeer. Ja. Een andere omgeving. En dat was het leuke van dat winkeltje. Maar de winkel is er toch nog steeds? Mm, nee. Nee. Ja, Ik heb eh, in... Uh, waar zijn we net? Ja, begin 2020 Ah, besloten, van 2019 besloten, ik was klaar. Ah, maar dan een van de barbieren, Rob uh, Nissink eh, van de Mad Daddies, hij heeft overgenomen de winkel, which is top. Eh, niet per se als winkel, maar als locatie voor de Mad ah, Daddies. Maar met hetzelfde insteek, hetzelfde sfeer, ja, ja. you know, from that punk rock, back rock and roll attitude. And maar het heet nu anders? Het heet nu de Mad Daddies Barbershop. <laughs> een, barber, een kapper. Ja, ja, ja. ja? Toen eh, de laatste paar jaar van de winkel had ik twee barbieren in de winkel. <laughs> En het was geweldig. Je gaat zitten daar, met, eh, je, laat je bar, je haar knippen met een biertje. Er was altijd een falte film eh, op de televisie yeah. achter mij. En soms op de weekend was er ook een live band playing als jij were aan de, were, you eh, know, in, de, in de barberstoel. Ja. het nou, was heel mooi, maar there was a period where I was just going through the motions. En ja, ik dacht, ik ben een beetje klaar. yeah. ik heb, ja, gelukkig voor mij was het net voor corona gestopt met de winkel. and um, I don't regret it. So, that we'd end up taking it all so seriously. by all the ridiculous shit that has overcome us all. But we have, and we do, and the skies are still blue, like an illusion. And the skies are still blue, like an illusion. Now, she was as sharp as a pencil and always had a way of getting her point across. And when she died at the age of 35 of lead poisoning, well, it's little surprise to any of us. And in his eulogy, her husband said, between a tear and a wink, that his wife had never gotten that tattoo because of her disdain for ink. And the skies are still blue, like an illusion. And the skies are still blue, like an illusion. But if I had, well, I'm sure that he would have told me that. More or less, give or take, you'll never catch a fucking break by wearing an oven mitt to a baseball game. And the skies are still blue, like an illusion. And the skies are still blue, like an illusion. balloons, who's a touch language crew to heaven to bury. And the planets, well, they never asked to be discovered. And a toleration for one another, well, has become a bit malnourished, don't you think? And a curiosity, well, has gotten the best of us as we push aside the curtain every morning just to confirm once more that skies are still blue. like an illusion. The skies are still blue, like an illusion. We gaan nu naar de band uh, eh, Rational band. Library. Mooi. Bam, bam begonnen was eh, ook via de winkel. Uh, eh, which was mooi met de winkel. ik zit hier koffie te drinken en ik wacht en iemand komt binnen. En eens door binnenkomen en iemand loopt binnen, gast. En hij zegt, ja, someone told me I should come here and talk to you. <laughs> Oh, oké, okay, welkom. We cup coffee, come and sit there. And they guys heet Michel Zira. Michel Zira is the bass player in the band. Nou, Michel en hij zaten te praten. Gewoon, Michel is muzikant. At the end from the gesprek, I loopt out the door and I said to myself, I gotta figure, this guy's interesting. I gotta figure out a way. I need him here for some reason. So his friendship begonnen. opgebouwd. En dan eh, was het, eh, hij was nieuw hier in Nederland. Zo hij gaat eh, met mij op naar poëzie voor poëziemiddag, waar ik ga voortdragen, spoken word events, wat whatnot. En toen had ik dus gedicht, de Don't Be a Dick About It Doctrines, <laughs> op de first album. Mhm. En hij zegt tegen mij op een keertje, zegt, kan je dat voor mij inspreken op je telefoon, record it. Ik wil misschien wel proberen wat muziek achter te zetten ja, sure, cool. Zo, so, ik heb het uh, in mijn onderbroek eh, op een ochtend op de bank in mijn telefoon. <laughs> Don't be dick about it voorgedraagd in de telefoon. Stuurde naar Michel. Hij was eventjes terug in Londen. Na twee weken komt hij terug en dan eh, laat mij iets horen. En hij was like, wow, this is like Primal Scream. This is like ah, Screamadelica. Yeah, This is like, it lifts, it mhm. takes it to another level. And I was like, this is super cool in dat spring, in mei van dat jaar, ik doe de presenteren. Ik weet niet, het was, de eerste, nee, was niet de eerste jaar, het tweede, derde jaar bij de Jupiter Podium Bevrijdingspop. De tweede ah, podium. Ja, ja. En hij zegt tegen mij, een week of twee daarvoor, dat hij zegt: Nou, er is een gaatje van 15 minuten. Een rap battle valt uit. Jij mag doen wat je wil. Oh. Ik zeg: Mag je met de band spelen? En hij zei, heb je bijna? Zei nee. <laughs> maar eh, kan ik wat doen? ja, oké. Okay. Dus ik zeg tegen Michel, Kom. we can do this live. Ja. So ik heb eh, via contact eh, een uh, geregeld. En hij had de guitarist, Eve had een drummer named Frans. En dan gaan we in een krakpan bij vrienden van mij in like, Welse oefenen. Ja. We hebben drie liedjes gedaan. and we named it the 15 Minutes of Freedom Team. <laughs> <laughs> Local, we had yeah. <clears throat> uh, Harlem Town Liberate Yourself from Mental Slavery. It is not helpless, it is not hopeless on the first album, yeah. and the Don't Be a Dick About It doctrines. Okay. And we have it live Kadan, and it was for my it was wow, It was so good, so freeing, so. En na dat optreden, ik zeg tegen Michel, ik wilde graag echt doorgaan. Live yeah. nou, ik weet het niet, ik weet het niet. Let's say a few months or so was it, paar, twee maanden of zo. En ik kom terug en zei, nee, ik wil het graag doen. Let's, mm. I want to put a band together yeah. with you. so, en ik zeg tegen hem, ik heb toen uh, kennis gemaakt met Tam de Haan, staatsdominee. En, staatsdominee? Ja, stadsdominee, Tam de Haan. En Tom, ja, hij is van de vrijzinnige gemeente, toch? Ja, protestantenkerk. Ja, van, eh, uh, ja. van de Babo. Ja. Oh, ja. grote babo. En hij, Tom, ik heb eh, in de winkel op mijn verjaardag een jaar gewoon op Facebook gezet. Ik ben jarig, wie wil komen, drink een bier, gezellig. En komt die jongen binnen, een beetje eh, Dungaree jeans, een t-shirt, sigaret roken, gewoon een praatje. Met een cadeau, met een boek van uh, Alain Boutin heet hij, een French uh, filosoof, zoiets. Ja. Maar Nederlands, I never read it. <laughs> <laughs> maar ik praat met, die, met de gast en hij is een super leuk, super die gast. En dan hij gaat weg en iemand zegt tegen mij, oh, weet je dat hij is de staatsdominee? <laughs> really? Ja. Oké. Okay. En dan again, friendship opgebouwd met Tom. En dan terug naar de band. Ik zei tegen Michel, ja, ik wil band beginnen, maar I really want Tom to be in the band. Because Tom's a big fan of morphine. and I love morphine. Okay. You know, morphine, saxophone, Mark Sandman, and stuff yeah. like that. He was like, I don't know, baritone sax is so overpowering and so. And I was like, no, let's just try it. <laughs> so the band was there. and then ah, we yeah, yeah. And then we begonnen heel, in a very organic way, yeah, dingetjes There was geen plan. nee, ik heb tekst en ik ga de tekst voordragen. En dan eh, Michel denkt, oké, okay, ehm, vaak begint het met Michel op de bass. Michel is actually a guitarist. So the way he plays bass is heel eh, niet normaal. Mhm. Hij speelt in heel like a guitar player. En hij maakt heel mooie dingetjes met de basgitaar. En dan begint het daar. En dan Lars begint met de drums in te vullen. En de rhythm section begint. En dan vaak gaat Tom even puzzelen. Is het sax, gitaar? Het, het begin, Tom was heel... Uh, hij speelde weinig gitaar. En dat was a development phase for him, Where, where we yeah. are now. En dan ga ik even door mijn tekst heen. En beginnen... Probeer... Ik, I always say it's like riding, uh, trying to jump a train. Yeah, yeah. The rhythm's going, moving. And I'm waiting waiting for it, it loops. En dan in een moment ga ik opspringen. En beginnen met de tekst. En dan find the rhythm in, in de muziek en in de words. Ik schrijf met de rhythm. Maar dan moet ik dat een beetje... Eh, moet al passen, ja. Ja, Ik ook. Ik zeg, mensen zeggen, oh, ben jij een singer? Ben jij een Nee, I don't, I <laughs> ik durf dat niet te zeggen. Mensen nee? zeggen, oh, je, oh, je bent een rapper. Nee, <laughs> I'm a poet. a, spoken word I, I, artist. I, a spoken, spoken word, word and I speak. Alcohol on my hands, I got plans to ditch myself and get outside. women, throwing plates, their laughing gates, swirling chickens flight, out of focus, much too bright coming down, shining teeth game show suckers trying to play, but I got a drug and I got the bug and I got something better than love. How you like me now? Pretty good, going on, feeling strong. I quit my job blowing leaves, telephone bills up my sleeves, choking like a one-man dust bowl. Freedom rocks line ball, talking and cold, we went down lit up the shack. Grabbed me a beer out of the sack. Everybody bent over twice. Painting the walls, throwing some dice. Leaping up into the air, getting juiced up beyond belief. And they were singing like this. Why don't throw in frisbees at the sun? Put my soul between the bones. hoe lang eh, ben je nou al bezig hiermee? Met het... Nou, nee, ik denk zeven jaar. Zoiets. We hebben drie platen ja, afgebracht. Ja, die hebben. Ja. En ja, het is gewoon blijf uitzoeken, proberen, schrijven, nieuwe dingetjes. Vaak is het, we zijn ergens als ik kan spelen, ehm, in een soundcheck. Oké, ja. Eh, eh, Michel gaat een beetje pingelen. Yeah. de baas. En Lars gaat invullen. En dan ga ik beginnen met praten of zoiets. En then we just kind of play with it for a bit. I had de mazzel dat ik had door mijn contacts, of door mijn eigen avondjes, mm -hmm. contacts opgebouwd met andere bands en andere plekken. Als een dichter ga ik vaak naar andere plekken om te, op te treden. So we had a lot of contact waar we kan mensen even eh, vragen, oh kan we bij jou spelen? Of ook mensen vragen, kom ook oh, gezellig bij ons, met ons eh, aan onze showcase spelen. So we eh, vaak, het begin, ja, best wel wat kansen. Van kleine cafeetjes of backyard parties naar okay. ook de Paradiso. En ook de mainstage yeah. hebben we gedaan. You know, um, wij willen spelen op leuke plekken. Ik heb eh, in de auto ride hier dik gezegd uh, afgelopen zomer tijdens dat pause in de lockdown soort mhm. ding. Wij zijn uitgenodigd om de Graceland Festival te spelen. Oké, okay, yeah. En Graceland Festival is een christelijk festival. Ja. Yeah. Typhoon was de hoofdact, maar de, you know, musical act hoeft niet echt christelijk te zijn, maar iets met geloof. Ja, en we komen daar door dat Tom was in een eh, grote article in, in de Nederlandse, yeah. dagblad. En Tom praatte over his work in the band. En dan dat was opgepikt via de festival. En dan komen wij op de festival. En dat was echt tof. Ik vind het, je weet je, wij hebben een paar keer in Paradiso kans gehad om de main stage te spelen. Ja, en dat was leuk. Maar het was ook niet uitverkocht of super druk op dat moment. het was gewoon, je staat op dat podium, leuk. Gewoon spelen. Wij speelden op de, de 24 uur feestje die they had een paar jaar geleden. Mhm. En wij speelden in de grote zaal om, ik denk, kwart over acht of zoiets. Ze moeten om zes uur zijn. En er is, ah, komt tegen mensen eh, een hele nacht door. <laughs> en dan eh, de grond is al open na een soort van DJ of zo. en zo vies en de, soort oh, steam en rook. en dan ineens komt hij met de grote eh, waterkanonnen en alles <laughs> schoongemaakt. en dan wij mag spelen voor, ik denk, tien mensen. <laughs> Eh, maar het was geweldig. I je zit er in de paradies op kwart 8. ja. Maakt niet uit, fuck it. Ja. Maar het is niet dat ik wilde zo snel terug. Ik wilde graag echt spel op een oh, keer dat je ja. wij hebben verdiend. You know, en je staat voor publiek, dat wil je graag zien. En, en, dat moet je verdienen. Dat is waar. En dat gaat om in kleine cafeetjes te spelen, je naams, bekendheid op te bouwen. En soms gaat dat lukken, en soms niet. You know? Mensen zegt tegen ons, ja, yeah, we don't know what type of music do you ik zeg, eh, Spoken soul, rock and roll, funked up freedom, boogie for your brains, party protest music. All right. <laughs> en dat betekent dat er is alles in. Alles zit erin, ja. ja. Maar mensen zeggen, ja, yeah, we don't know what eh, genre speel je. Ja. ja. ik zeg, ja. Ja, dat willen we graag weten. Ja. The best thing is, since you can't, zeg maar, pigeonhole what I do, mm -hmm. wij kennen overal. Ja, ja. Het is voor leafhebbers, you know. and and also core business is the middle-aged man. <laughs> okay. Uh, eh, net als ons. Eh, ja, natuurlijk, je eh, wil play voor some jonge frisse mensen. Maar ik denk gewoon mensen dat dig what you do. En dig, gaat in zee met je as. Je gaat plug in, maak aan, beginnen. mensen zijn bezig. It's that energy, like you talk about the car dat we geven. En wij geven alles. En, maar ja, het weet je, wij zijn samen als band, als unit. Wij maken muziek En als we gaan spelen, you know, is niet altijd iedereen has the energy for, maar, we don't half-ass it. You know, we zijn, en yes, is het een hobby. Now, Lars is a professional drummer. Okay. Teaches drums. Michel is a professional musician. Can he make a living off of music at the moment? Yeah, yeah. Nee. Yeah. Tom, you know, wij zijn professionals. In yeah. dat wij geven alles. Ik wil in ieder geval hartstikke bedanken. Maar ik heb nog één vraag. Wat zou je aan de jeugd willen meegeven? Uh, doe je ding. Find, ga naar op zoek. Find something that interests you. Oké. Okay. And go after it. Go after and don't necessarily listen to what other people say. As I got off say it's only a phase, but my phase has become my life. And your life is a phase. Go after what you want, what you feel, trust that even if it goes wrong at the moment, stay true to yourself and go further with it because yeah. eventually you will mature. Yeah. Life hopefully is long for you and you will find your way with what it is you want to do yeah. and do. Okay. Don't get sucked up into the bullshit uh, that's being <laughs> oh, spoon fed to you all the time by all the people. Don't believe the hype. You know. Nou, hartstikke bedankt. Ik heb uh, genoten van al je verhalen. Ja. Dank je, Pim. Dank je, Dick. En dit was weer een aflevering van De Krochten. Tot de volgende keer.